4 uur, Kees Rood, met het NOS-journaal. In een bedrijfsgebouw op een industrieterrein in Haarlem... woedt sinds het begin van de nacht een grote brand. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd. Een van de zijmuren is ingestort, waarna ook het dak naar beneden is gekomen. In het gebouw aan de Waarderweg is een bedrijf gevestigd... dat displays maakt voor brillen. Die worden in winkels gebruikt om producten uit te stallen. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een zeer grote uitslaande brand... met veel rookontwikkeling. De brand in Haarlem is nog niet onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend. Honderden fans van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe zijn in Istanbul geraakt met de politie. Dat gebeurde nadat de club gelijk had gespeeld tegen aartsrivaal Galatasaray. Door het gelijkspel behaalde Galatasaray het Turkse kampioenschap. Na het laatste fluitsignaal braken fans van Fenerbahçe delen van de tribune af en gooiden stoeltjes op het veld. De spelers moesten vluchten naar de kleedkamers. De politie gebruikte pepperspray en waterkanonnen om de menigte in bedwang te houden. Ook buiten het stadion en op andere plekken in Turkije kwamen tot ongeregeldheden. Volgens een persbureau zou een Galatasaray-fan door Fenerbahce-aanhangers in de buik zijn gestoken. In Jemen zijn tien vermeende strijders van Al-Qaeda gedood... toen ze onder vuur werden genomen door onbemande Amerikaanse vliegtuigen, zogeheten drones. Dat melden lokale autoriteiten en ooggetuigen. De aanvallen vonden plaats in de buurt van de stad Marib. De strijders reden in auto's toen ze door raketten werden geraakt. De Verenigde Staten voeren geregeld aanvallen uit op strijders van Al-Qaeda met onbemande toestellen. Een week geleden kwam bij een vergelijkbare aanval een man om het leven die werd gezien als de militaire leider van Al-Qaeda in Jemen. Het weer vannacht helder en koud, met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag eerst zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN 47. Ja, goedemorgen en welkom bij 4-7 van BNN. Het is nu 4 uur en 2 minuten en 48 seconden moederdag. En ik ben natuurlijk benieuwd of er al moeders zijn die hun cadeautje hebben gekregen. Ik zou zeggen, jij kunt er vandaag wel heel erg vroeg bij zijn... door mij gewoon zometeen even te bellen en mij te vertellen... wat je je moeder op deze bijzondere dag wilt zeggen. Op zondag 13 mei 2012. Als jij nou straks die bosbloemen of die doos chocola geeft... of dat parfumetje of die mooie tekening... wat vertel je er dan bij? Wat zeg je tegen je moeder? Alsjeblieft, mam, of komt er nog een heel verhaal bij? Ik ben zo benieuwd. Ik hoop dat je het me straks eh, vertelt, of eigenlijk nu. Je moet me gewoon even bellen op 0800-1121... of eh, zet het gewoon op Twitter, at BNN University... of gewoon naar mijzelf, at D. Blekkenhorst. We zijn natuurlijk ook de straat opgegaan om te vragen... wat mensen hun moeder willen zeggen en om vooral hun hart eens te luchten. Mijn moeder is overleden, dus dat ik heel veel van haar hou. En dat ik het er heel erg mis. Maar dat kan niet. Dus. Oeh, ehm, nou, wat ik nog tegen mijn moeder wil zeggen is eh, dat... Eh, ja, ik, natuurlijk, ik ben 30 en dan zie ik mijn moeder niet zo heel vaak meer. Maar ehm, dat ze toch wel steeds belangrijker is voor me geworden eigenlijk. Belangrijker dan vroeger eigenlijk. Ja, maar ja, kon het maar. Nou, ik heb nog een moedertje. En die zit in um, Dronten, in de polder. En eh, ik ga er morgen naartoe, dus eh, nou ja. Nou, ik merk dat we qua gesprekken eigenlijk veel beter dichter tot elkaar komen dan eh, vroeger. En ja, dat heeft natuurlijk leeftijd mee te maken. Dus je ziet elkaar misschien minder, maar ja, je bent dan wel dichter bij elkaar verbonden. Ja, dichter bij elkaar verbonden. Het zijn mooie verhalen op deze dag. Eh, ik hou van je, mam. Of je bent steeds belangrijker voor me geworden. Of eh, ja, toch de vrouw die je altijd wijze raad geeft. Kortom, wat betekent je moeder voor jou? 0800 1121. criticize That's my stuff. Yes, if I bought it, please don't touch. Don't touch. And keep talking and messing. Don't you ever for onvervangbaar. Speciaal voor Sarayda natuurlijk, Beyoncé... die in haar eigen moeder ja, zo'n fantastische vrouw heeft... en natuurlijk sinds eh, kort zelf ook moeder is. Wat wil jij tegen je moeder zeggen op deze bijzondere dag, op moederdag? Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Deborah met Timo. Ja, je bent de eerste en, en, en je, je geeft me meteen ook maar een aftrap op deze dag... want je hebt iets heel moois. Nou, dat moet me afwachten. Ik hoop het wel. <laughs> ik heb een tijd gehad eh, dat ik heel erg eh, naar mezelf op zoek was. Mhm. Maar dat bleek gewoon achter mijn ogen te zijn. Ja. En toen heb ik voor een heleboel mensen gedichten geschreven. En mijn moeder werd een klein beetje jaloers. Die zegt, waarom schreef je nooit een gedicht voor mij? En eh, ja, toen heb ik eigenlijk gedacht, wat is moeder nou? Wat heeft ze voor me betekend? En wat zal ze nog voor me betekenen? En toen heb ik eigenlijk eh, ja, toch een van mijn mooiste gedichten voor haar geschreven. En nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat klinkt. Wil je het voorlezen? Nou, wil je niet eerst horen eh, wat ik er ga geven? Nou, weet je wat? Nee, ik wil toch eerst het gedicht horen... en dan wil ik graag weten wat je erbij gaat geven. Ja, maar dan ga ik niet meer vertellen wat ik ga geven als ik het gedicht heb gezegd. Oh nee, dan ga, doe dan maar gewoon eerst wat ga je geven. En ah, dan, je bent ook met vinger te leggen. Ja, ik ben zo makkelijk, joh. <laughs> <laughs> wat, wat, is, wat, is het, wat is het cadeau vandaag? Ik eh, geef haar het geld dat ik van haar voor Sinterklaas heb gekregen. Oh? En eh, dat geeft zij dan uit, maar ze mag het me ook weer op Sinterklaas teruggeven. Aha, oh, dat zo blijft het een beetje roleren, zeg maar. Ja. Een soort cirkel die alsmaar met Sinterklaas en Moederdag dan weer vol wordt gemaakt. Ja, maar zij, kan wel, zij geeft het wel uit, hoor. Nou, het is toch heel bijzonder. Dat hoor je niet vaak. Nee, nee. En dan het gedicht. Oké, nou, ik zal het proberen voor te lezen, want ik ben er op zich niet zo goed in, maar nu gaat het om. Ja, maar het gaat om het idee, en om het feit dat het uit je hart komt, denk ik. Ja. Eh, titel is Kind van mijn ouder. Zonder uw aanwezigheid verliest mijn leven tot nu toe alles wat het was. Herinneringen en verlangens blijken plots gestoeld op niets. Nooit eerder heb ik u zo duidelijk ervaren als bij uw huidige afwezigheid. Terwijl van u nu slechts nog rest de verwondering hoe ik u ooit voor lief heb kunnen nemen. Timo? Ja. Dat is een heel bijzonder gedicht. Ja. Wat denk je dat je moeder ervan vindt? Nou, ze heeft het wel gelezen, maar ik heb het nog nooit voor haar voorgedragen. Dus, eh, maar ja, je weet hoe het is met je moeder als kind. Eh, ze is er altijd. En daarna neem je er misschien wel, wat je zegt, voor lief. Nou, dat gaat vanzelf als kind natuurlijk. Ja. Dus eh, ik denk dat ik er, eh, ja, als er niet meer is... dan is eh, de afwezigheid nooit meer hetzelfde. Heb je het idee dat je dichter naar je moeder bent toegegroeid... nadat je jezelf hebt gezocht? nee, eigenlijk is het nog steeds hetzelfde gewoon voor me. Ik zie er alleen misschien wel meer als mens. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Ze is nog steeds mijn moeder. Mijn vader is meer een mens. <laughs> Wat zijn jouw ogen dan het verschil? Ja, je moeder die gaat voor je door het vuur. Die sterft voor je als het moet. En ik inmiddels ook voor haar. Maar dat, ja, misschien als kind was je er niet zo van bewust. Misschien had je dat als kind ook gedaan, maar... Nu ben je ouder en wijzer. In ieder geval ouder. En ga je het straks wel eh, voor haar voorlezen, zoals je het ook bij mij hebt gedaan? Nou, ik heb het geld al gegeven, dus dat zal dan morgen moeten. <laughs> nou, ik hoop het wel. Het was in ieder geval een, een prachtig gedicht. Hartelijk dank. En, en toch, eh, ja, of, of, toch, gewoon een heel fijne moederdag. Ja, naar nou, mijn moeder, ik wens het aan mijn moeder mee toe. Moeder van Timo, een heel fijne moederdag. Dank je wel, Timo. En ja, heb jij ook een heel mooi gedicht voor je moeder gemaakt? Of wil je gewoon je moeder iets anders zeggen? Of wil je gewoon mij vertellen wat, wat je ja, eigenlijk je moeder misschien gaat geven... met daarbij een boodschap? Laat het me dan weten op 0800-1121. Of, eh, of ja, Twitter natuurlijk, at BNN University. Of naar mezelf, at D. En eh, we konden natuurlijk niet wachten... en zijn zelf ook even aan de mensen op straat gaan vragen... wat zij vandaag aan hun moeder gaan vertellen. Voor moederdag. Nou, dankjewel dat je me hebt gebaard. Ten allereerste. En dat je zo'n lieve en fijne moeder voor me bent. Dat ik heel veel van hou. En dat ik heel veel bewondering voor haar heb. Hoe ze nu, hoe ze nu omgaat met de situatie van thuis. Ja, mijn vader is heel erg ziek. Dus eh, we proberen haar te steunen. Maar ze moet het voor het, grootste deel toch wel zelf doen. Niemand woont meer thuis. Dat weet ik nog niet, maar ik heb wel een cadeautje gehaald. Wat is het dan? Een luchtje met een eh, ja, zo'n eh, douche dingetje in hetzelfde luchtje. dat ik van What will I do without you around when my words won't pound, my pennies won't pound, and oh, and my frisbee flies to the ground? Oh, what will I do without you? What will I say without you to talk to? No one to serve, or volley the ball to. You write the words, but I miss the volume. What will I say without you? don't know what to do with myself. my boat won't roll, my bus doesn't come, and I held the fingers, you got the double. Do van Lisa Hennigan. En What Will You Do vandaag op Moederdag, zondag 13 mei. Wat zou je je moeder willen zeggen? Of wat zou je je moeder ja, willen geven? Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar het mooiste is als je er ook nog een heel mooie boodschap bij doet. Wat betekent jouw moeder voor jou? vertel het me op 0800 eh, 1121. En wat eh, ja, gaat iedereen toch een beetje doen vandaag op Moederdag? Nou, dat ze de beste moeder van ter wereld is. En vooral omdat ik nu nog zo laat in Utrecht mag rondlopen. En hoe zit het bij jou? Ja, dat ik eigenlijk ook eh, heel veel mag van haar. En eh, ja, dat ik gewoon van hou. Ga jullie morgen nog iets doen met moederdag? Ik heb een cadeautje gekocht. Wat is het? Eh, een tijdschrift. En hoe zit het bij jou? Heb je nog iets? Nee, ik heb allemaal luchtjes, cadeaubon. Ja, ontbijt op bed. En ehm, wat had je dan nog? Ja, gewoon een cadeautje geven. That's it eigenlijk voor is niet zoveel bijzonders. Ja, uit eten gaan en zo. Ga je nog iets doen met moederdag? Nee, want mijn moeder die heeft altijd een hekel gehad aan moederdag. Want ze heeft me altijd verteld dat eh, moederdag bedacht werd uh, door Mussert. En eh, nee, ze houdt er niet zo van. Dus ik kom op andere momenten graag langs. Maar morgen ben ik er niet bij. Ja, die heb je natuurlijk ook. Moeders die helemaal niet van moederdag houden. En niet maar een commercieel feest vinden. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien vind je dat zelf ook wel. en denk je, ik laat deze dag heerlijk aan mij voorbij gaan. Maar misschien denk je ook wel... Eh, op eh, zondagochtend, 13 eh, mei, 4 uur 18 en 5 seconden... kan ik de eerste, nou eigenlijk de tweede zijn... die iets moois tegen mijn moeder vertelt. Dan moet je me gewoon even bellen. En ehm, ja, mij vertellen wat je op deze dag tegen je moeder zou willen zeggen... of wat je moeder voor jou betekent. Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown. Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? It only seems like yesterday when I walked in the park with my boys and I was smoking all of that weed. Rolling papers and a few blunts and the sunshine was all we We used to skate, irritate all the neighbors. I swear, yo, they hated me. A good day wasn't a good day unless I learned a trick and they'd see it. They, I reminisce and say it was all just fun and games. We used to play then back in the day, and now I realize that before the day, I'm old and gray. I gotta make each day count, cause the amount of the hours is slipping away. Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown. Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't I noticed how time flies? I know you sent me some emails and called me about this in times, and I haven't been calling you back. But nowadays, yo, my life's kinda crazy. The tours the then I'm back. I know you had some ups and some downs. Tell me where you been living at. I hope that all your ambitions and your dreams and your hope are still intact. Yo, just let me know and you wanna walk through my door. So we can chat and relax, just some facts, drink a six pack after that, scout for all. Forgot you don't do that no more. I wish time was a little more slow, but it's not just come to my spot, let the memories flow. Haven't you noticed how time flies? And sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown. I bet you notice how time flies. Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Can't believe how much I've grown. Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old. Haven't you noticed how time flies? Flies van Piet Philly en Perquisite. Goedemorgen Willemien. Goedemorgen de boeren. Ik eh, vraag aan iedereen, goh, het is vandaag moederdag. Wat zou jij je moeder willen zeggen? Vertel het me maar. Ja, mijn moeder die is in 1992 overleden. Mm -hmm. Maar liefde gaat over de dood heen. Ja. En ik heb een gedicht voor haar gemaakt. Ook alweer een gedicht? Ik gedicht, ja. Wat mooi. Ja, de vorige ja. beller had ook al een gedicht gemaakt. Het, maakt een hoop heb... los mensen, moet ik toch zeggen. Ja, en ik heb het eh, de gedicht, want de dames staat er nog bij... ik heb het geschreven 20 januari 2011. Oh, dat is dus nog niet zo heel erg lang geleden. Nou oh. ja, ja, ja, niet heel erg oud, toch? Anderhalf nee, jaar nee, een beetje. Jaar, hè? Ja. ja. Nou, dus zou je het ook aan, aan, ons willen voorlezen? Ja, graag, ja. Heel graag. Ehm, mijn moeder, 1916, 1992. Uit haar ben ik geboren, in de tijd dat je elk dubbeltje nog omdraaide. Een goud, eerlijk en oprecht mens altijd worstelend met het tweede gebod. Heb je naaste lief gelijk jezelf, waarin ik mezelf zo herken. Jezelf wegcijferen tegenover de ander. Hoe ouder en grijzer ik word, hoe wijzer. Het tweede gebod, een prachtig gebod. Heb je naaste lief gelijk jezelf, niet ten koste van jezelf. Dat is een mooi gedicht, Willemien. Dat is het, ja. Je moeder was een bijzondere vrouw, als ik het zo hoor. Jazeker, ja. Denk je nog vaak aan haar, vooral ook op deze dagen? Ja, ja. En waar denk je dan vooral aan? Ja, nou, hoe, hoe ze als mens was. ja. En zijn, er, mens. en zijn er ook nog bijzondere momenten die je dan bijvoorbeeld ook te binnen schieten en denken... oh ja, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik toen met mijn moeder bijvoorbeeld dit ging doen... of, of weet je nog, die dag. Zijn er nog momenten die je tussenuit springen? Ehm, nou, dat kan ik eigenlijk niet zo goed herinneren meer, nee. Maar ja, het is, het is eigenlijk ook al gewoon eh, heel lang geleden, hè. Ja, het is 1992, hè, 1992, zei je? Dus ja. Dus ja, dat is dan toch uh, alweer 20 jaar. En ik ben nu inmiddels ook 61, dus maar het is zo, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je je ook gaat herkennen in je moeder. Ja, wat herken jij bijvoorbeeld? Ja, wat, ik net zeg, van, dat, dat ze eh, zichzelf altijd wegcijferde voor ons. En doe jij dat en ook? ik denk dat het toch wel een beetje moeder-eigen is. Want ik herkende ook, ik doe dat zelf ook. Ja? <laughs> hoe, heb je kinderen? Hoeveel kinderen heb je? Nou, ik heb eh, twee kinderen. Ik heb een zoon van 38 eh, en een dochter van 35. Eh, en ik heb drie kleinkinderen. Ah. Het oudste kleinkind is al 17, Joy. Zo? Ja. Dat is inderdaad al, al, een grote meid, om het zo maar even te zeggen. ja. Ja, echt puber, ja. En... Ik ben er heel gelukkig mee met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja. En merk je dan ook dat, dat als ze bijvoorbeeld langskomen... of als je met ze praat, dat je echt het idee hebt van... nou, ik kan voor ze door het vuur gaan als het moet? Oh, natuurlijk, ja. Ja. Net zoals je moeder, dat je jezelf ook helemaal wegcijfert... om het je kinderen naar de zin te maken. Ja, ik heb gewoon zo... Ik heb eigenlijk zo van... Ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen nog meer lief dan mezelf. Zo? Ja. Maar moet je ook niet oppassen dat je jezelf dan niet te veel wegcijfert? Ja, dat weet ik. Ik weet het, ja. Want dit is wel een dag waarop jij in het zonnetje mag staan natuurlijk. Jawel, maar ik heb nou voor het eerst gedacht van... ik koop dit jaar geen moederdagtaart, denk ik bij mezelf. Oh, oh. Want het is zo, ze krijgen overal taart. Aha. Dus als de kinderen kwamen, dan wisten ze altijd... bij moeder krijg ik heerlijk taart. Ja, maar ik denk al van... Ze hebben bij... Eh, ik zat op de fiets, ik heb boodschappen gedaan. Ik sleepte de boodschappen bij en ik denk van... ik koop dit jaar bewust helemaal geen taart. Want <laughs> overal krijgen ze al taart. En toen zat ik op de fiets te denken. En dan denk ik zo van... Eh, mijn moeder is moeder. Ja, mijn moeder was moeder, maar mijn moeder is nog steeds moeder mhm. natuurlijk. Mijn moeder is moeder, mijn dochter is moeder, mijn schoondochter is moeder, ik ben moeder. En voor mij dit jaar geen... Eh, moederdagtaart. Want de moederdagtaart komt met de strot heen, denk ik bij mezelf. <laughs> Liever niet meer. <laughs> ja. <laughs> en komen ze straks ook langs? Oh ja, ze komen wel, maar die hebben natuurlijk thuis ook al allemaal taart gehad. Ja. Dus, eh, en mijn dochter die brengt zelf taart mee, die heeft eigen gemaakte kwarktaart. Dus, uh, oh, heerlijk. Eh, ja. Oh, kortom, genoeg te eten vandaag. Ja, want het is zo, ze zegt al, ik kon in de winkel geen moederdagtaart meer kopen, zei ze al. Dus ik denk, nou ja, Gelukkig dan degene van die taart die ik wilde kopen, die heeft dan gelukkig iemand anders. Ja. <laughs> En is er nog iets moois waar je vandaag op hoopt? Het mooiste is natuurlijk dat je kinderen er zijn. Maar denk je ook van, goh, het zou, eh, het zou leuk zijn als ik bijvoorbeeld ook nog dit erbij krijg? Of als mijn dochter bijvoorbeeld dit zegt of mijn zoon dat? Nee, dat denk ik gewoon niet helemaal niet over na, wat ze zeggen. Als gewoon uh, morgen gewoon de zon schijnt en... Eh, het is een mooie dag en ben ik al lang blij. Ja, het wordt wel een mooie dag, hè, zeggen ze. Ja, Ik kan genieten van, van de zonsopkomst en van de zonsondergang... en van de bloemetjes buiten en... Ja. En van mijn katten die hier eh, bij mij in huis zijn. Vannacht. Nou, en als je nog even met ons eh, eh, aan de lijn blijft... en inderdaad ook nog even blijft wachten... zie je zo meteen vanzelf de zon, de zon opkomen... en ook de dag, oh, de dag beginnen wat dat betreft. <laughs> Ja. Ik wens je een heel mooie moederdag, Willemien. Ja hoor. Jullie ook allemaal een fijne moederdag, hè? Dankjewel. Ja? bump unborn. In four months, you're brought to life. You might be left with my hair, but you have your mother's eyes. I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can.

Snap your fingers from my thumb and hold me tight. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You'll be alright. Cause you were just a small bump unborn For four months then torn from life. Small bump, ja. Van Ed Sheeran. Een mooi liedje over een, eh, een kind dat nog geboren moet worden... en dus ook nog de eerste moederdag moet gaan meemaken. En moederdag, dat is het eh, onderwerp waar we het deze nacht over hebben. Eh, wat zou jij je moeder willen zeggen? Of wat betekent jouw moeder voor jou? Ik wil het zo graag horen. Ehm, en ja, je kan er ook echt heel erg vroeg bij zijn. Want ik denk dat je nog nooit eerder je moeder zo vroeg zo'n mooi cadeau hebt gegeven. Dus bel me gewoon op 0800-1121. Of eh, zet het gewoon op Twitter, at BNN University. Of naar mij, at En dan wil ik zo graag van je weten wat deze dag voor jou betekent. En natuurlijk ook voor je moeder.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 ship will carry our bodies safe to the shore. That's holding me back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 知手。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 Little Talks of Monsters and Men. Het is vandaag moederdag, zondag 13 mei 2012. En dit uur wil ik zo graag van je horen wat jij je moeder zou willen zeggen. Goedemorgen Anneke. Ja, hallo, eh, met eh, Anneke. Ik uh, eh, wil er eigenlijk alleen even op, ehm, op reageren. Want er wordt zo vaak gezegd van, dat het zo commercieel is. Ja. Hè? Maar ja, ik eh, ben zelf 76 en mijn moeder was van 1904. Ja. En het was al gebruik van haar moeder... dat één keer per jaar werd die moeder dus een klein beetje vertroeteld. Want ze we, hadden dus het vroeger dus echt niet heel makkelijk. En ik weet van mijn moeder, eh, die had dus... Eh, we hebben de oorlog meegemaakt. En dan maakten wij dus een, toch een klein cadeautje. En het was een zware, zware jaren... Eh, en was het toch, vond, vind ik het toch wel leuk dat, er, dat het tot nu toe nog steeds zo is dat één dag per jaar de moeder dus toch even in het, of in het zonnetje wordt of een extraatje krijgt of wat ontbijt op bed. Allemaal leuk. Maar ehm, ja, dat, ik wilde eigenlijk eh, even de nadruk erop brengen dat ik niet eh, leggen dat ik niet vind dat het ehm, helemaal zo commercieel is. Nee, toch niet? Vaak wordt gezegd. Nee, ik kan me wel herinneren dat ik op school inderdaad ook altijd wel, wel tekeningen maakte. en, en, toen je wat kleiner was, deed je bijvoorbeeld je voet in de verf en die zette je dan op papier en dan schreef je er iets onder. <laughs> maar de laatste jaren is het wel heel erg zo. Ik hoor alleen maar reclames de afgelopen week voorbij komen voor een parfum en chocola en bloemen. wel hele grote cadeaus hoor, vind ik het. Ja, ja, dat, dat is dan misschien toch wel erg jammer. Maar er zullen ook wel kinderen zijn die uh, dat, dat niet kunnen doen en die dan toch een tekeningetje maken of zo. Mijn, mijn kinderen deden dat dus ook eigenlijk. Ik heb ook drie kinderen en die, die vonden het altijd, vroeger altijd erg leuk. Die hebben zelf nu ook weer kinderen, maar ik <laughs> weet, weet van mijn kleindochter, die heeft alweer een fles beschilderd. En we hebben het pak gezocht buiten en die staat er dus in. En dat is dan haar moederdag <laughs> cadeau. Dat vind ik dan weer ontzettend leuk. Ja, maar dat vind ik ook eigenlijk de mooiste zelfgemaakte cadeaus, toch? ja, ja, dat vind ik echt, eh, echt altijd wel ontzettend leuk. En we waren in het bos en eh, mijn kleinzoon die heeft wat mosjes eh, verzameld. En daar maakt hij dus een heel schattig stukje van. En eh, nou ja, ik, zo, zo, zo vind ik het ook heel erg leuk. Nou, maar dat vind ik persoonlijk ook. Gewoon hoe, hoe kleiner, hoe beter misschien ook wel. En, en zeker als het ja. terecht uit je hart komt. En, en, je echt met liefde iets hebt gemaakt. Ook, ook al is het iets waarvan je moeder denkt... oh, die zelfgebakken asbak wil ik nooit meer op mijn tafel <laughs> zien. Het maakt niet uit. Hè? Het, het gaat om het idee en om het principe erachter. Ja, ja. En wat, voor dag wordt het vandaag eh, eh, voor jou, Anneke? Eh, nou, voor mij is het... Eh, ehm, ik heb een operatie aan mijn schouder gehad, dus ik moet eerst wachten tot ik eh, een hulp krijg die mij komt aankleden. Want ik kan dus mijn rechterarm niet goed gebruiken. En dan komen dus mijn, twee van mijn kinderen, de andere die woont erg ver weg, maar die zal ongetwijfeld bellen. Maar de kinderen die komen en ik ga bij mijn dochter eten en dus het, het wordt helemaal leuk. Het wordt een heel gezellige dag als ik het zo hoor gezellige dag, maar eh, geen dag van grote cadeaus. Nee, wat, wat zouden ze meebrengen? Wat, wat, heb je enig idee? Nou, het, het, het zijn, ik, ik hou van, van, van van, ja, er is een, bijvoorbeeld eh, iets, iets van, van eh, rijstpapier of iets wat je op kan hangen of een glazen vogel of eh, een mooi iets van glas. Of, ja, ik, ik hou van, van, van kleine sierdingetjes, zal ik maar zeggen. Of een lekker luchtje, dat, dat is natuurlijk ook. altijd fijn, inderdaad. Nou, nou, altijd nou, ik, fijn. Ik ben heel erg benieuwd. <laughs> Ja, ik ook, maar het hoeft niet, niet echt allemaal heel veel te zijn. Dat vind ik ook allemaal niet zo nodig. Gewoon een maar lief, als alleen mooi... maar zijn, dat ben ik al helemaal blij. Dat is eigenlijk het grootste cadeau. Ja, precies. Dat is ook zo. Ik zeg een heel, heel goede en fijne en heerlijke en gezellige moederdag vandaag. <laughs> Ja, dankjewel. Dankjewel. En jij een goede uitzending, hè? Dank je. Dag. Dag. Stuck in a van As far away as I possibly can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 the Liverpool rain. I'll stick by.

Raccoon met Liverpool Rain. Maar het gaat niet regenen hoor vandaag. Nee, het wordt een, een mooie zonnige dag, heb ik mij laten vertellen. Een mooie zonnige moederdag. Want daar gaat het tenslotte om op deze zondag. Het is moederdag en ik wil heel graag van jou weten... wat je je moeder zou willen zeggen en wat jouw moeder voor jou betekent. En natuurlijk vind ik het ook heel erg spannend om te horen wat je haar gaat geven. Want daar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar. Wordt het een zelfgemaakte tekening of zo'n mooie voetafdrukken in gips of in verf? Die heb ik dan vroeger heel veel, gemaakt. Echt enorm veel. En dan kwam daarna Vaderdag en dan deed je het nog een keer. Maar goed, hè, dat doet er niet toe. Hè, alsof je voeten dan veranderen. Maar ach, het gaat om het idee. Ehm, dus ja, eh, vertel me wat je je moeder gaat geven. Maar vooral ook wat je je moeder daarbij gaat vertellen. Wat betekent jouw moeder voor jou? En, en hoe bijzonder en, en ja, apart is, is je moeder toch. Hè? En misschien ook wel is dat een beeld een beetje veranderd... als je wat ouder bent geworden. Dat je vroeger eh, je moeder misschien soms wel eens vervelend vond... omdat je nooit later dan één uur s'nachts thuis mocht komen. Maar dat je nu, nu je wat ouder bent en misschien zelf kinderen hebt... wel denkt, ah ja, mijn goede oude moeder. Mijn lieve, lieve moeder. Vertel het me op 0800 1121. things to do A year and a bit voiced. Ehm, ik vraag jullie natuurlijk wat je vandaag aan je moeder wilt zeggen. Wat je tegen je moeder wilt, wilt vertellen. En, en, en ja, hoe belangrijk ze voor jou is. En nou eh, vraagt Johan Klotje via Twitter aan mij. Hé nou vraag je het aan al die mensen. Maar wat ga je zelf geven? Nou Johan, daar kan ik heel, eh, heel kort over zijn. Ik ga namelijk straks, als, als vier zeven klaar is. Dus zo rond eh, nou, kwart over zeven, half acht. Dan drink ik thuis nog even een heerlijk kopje thee. En daarna ga ik lekker slapen. En ehm, ik sla dit jaar een, een, dagje over. Dus ik moet heel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk helemaal niks ga geven. En, en ja, eigenlijk deze 13e mei ehm, een beetje moederdag verwaarloos. Maar, want ja, ik mag, ik, mag, ik mag slapen en ik mag een beetje uitrusten. ik mag een beetje bijkomen. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Dus ja, nou ja, dat, dat, dat is het, Johan. Ik kan er niet meer van maken, sorry. Ehm, eh, Thea, goedemorgen. Goedemorgen, dag. Ik ben ook niet zo, niet zo optimistisch over moederdag. Waarom niet? Ik vind dat moederdag is voor moeders met kleine kinderen... die zich dag en nacht voor die kinderen uitsloven. En die verdienen het echt. En voor alles nog een lieve moeder en een goede moeder zijn ook. Maar mijn herinneringen vroeger toen ik zelf moeder was met kleine kinderen zijn echt niet leuk. morgens moest je heel vroeg naar je moeder toe, want die zat om half elf met koffie te wachten. En dan had je van tevoren van je eigen kinderen de wensjes gehad die ze op school gemaakt hadden. Of een tekening of iets leuks of een armbandje. En daar werd eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Want je moest allemaal hups, hups het bad in, aankleden en in de auto en weg. En dan moest je ook nog een cadeau meenemen wat zij het liefste hadden. Namelijk altijd geraniums en een bepaalde kleur voor op de bakken in het balkon. Welke kleur, Thea? Welke kleur? Ja, dat zalmroze, vreselijk. <laughs> dat denk ik ook. Ja. Ik vermoed ook roze. Ja, vreselijk. En dan ging je naar de volgende moeder toe. En die had ook geraniums voor op het balkon. Misschien een ander tintje, dat weet ik niet meer. Maar dan kwam je om een uur of vier smiddags thuis. En dan was je bek af. En dan ging je koken. En de kinderen het bad in. En het bed in. En het was jouw moederdag. Nou, rennen te vliegen. Zo is dat. Klinkt dus als een straf ook een beetje. Ik heb kinderen gezegd, blijf lekker thuis en geniet ervan van je kinderen. Voor jullie is de moederdag bij mij ben je welkom. Ik heb ook van alles klaarstaan. En die mij komt feliciteren voor zover het mogelijk is. Want wat doe ik nou voor mijn kinderen? Heel weinig. Nou, je bent er toch voor ze? Ik ben er en ik ben moeder. En ik heb ze gebaard, zeker. Maar dat hoef ik... Eh, ja, als ze komen, nogmaals leuk. En er is één dochter die zegt, ik kom. En dat doet ze ook altijd. En dat is heel erg leuk. En de rest blijft lekker thuis, genieten. En dan gun ik ze van harte. Kortom, eigenlijk zeg je, iedereen die, die het wil vieren eh, mag dat doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd zeg je ook van eigenlijk moet je je er niet zo heel erg druk om maken. En vooral het een, een, een leuke en mooie dag voor jezelf maken. Nou, dat doe ik helemaal niet voor mezelf. <laughs> Nee, nee dat, dat zeg je tegen mensen die, die ook moeders zijn, hè? dus de wat jongere moeders, zeg maar. De jong, zo is het. Die verdienen het helemaal. Die werken zich in slak en rond voor die kinderen, dag en nacht. En daar is het voor bedoeld. Maar die oude moeders, ach, wat doen die nog? Nou ja, ja, zoals ik al zei, je bent er in ieder geval voor ze en ze kunnen altijd op je terugvallen. Dat is heel zeker. Dat weten ze ook. En eh, door het jaar heen merk ik dat ook wel eens. En met dagen en Sinterklaas er zijn gelegenheden genoeg... om elkaar eens iets leuks eh, toe te grenzen en te zeggen en te geven. Maar ik vind moederdag speciaal voor al die moeders die eh, kleine kinderen hebben... of jonge kinderen of kinderen thuis hebben, laat ik het zo zeggen. Daar ben je altijd druk mee. Thea, het wordt geen uitbundige moederdag, maar wel een heel mooie, denk ik. Nou, heel gezellig. En ik wens alle moeders een fijne dag. De echte moeders. Hè? Zo is het. Een heel fijne dag, Thea, ook voor jou. Ja. Succes met het programma. Dag. Dankjewel, dag. dag. En wat zou jij je moeder nog willen zeggen op de valreep, op de valreep in, in dit uur van 4-7? Wat wil je je moeder nog heel graag vertellen voordat je straks naar haar toe gaat met eh, ja, misschien wel die doos chocola of die mooie tekening of helemaal niks? Eh, met misschien alleen wel je boodschap of een mooi gedicht. Vertel het me op 0800 1121. to my hometown. They brought death to my hometown. to My Hometown van Bruce Springsteen. Het zit er bijna op, dit eerste uur van 4-7. En jullie konden me dit uur vertellen wat je je moeder zou willen zeggen... of wat jouw moeder voor jou betekent. En er zaten mooie gedichten bij, hoor, van, eh, van Timo en van Willemien. Maar ook Thea, die zei van... ja, weet je, het is eigenlijk niet zozeer meer misschien voor mij... voor de wat oudere moeder, maar meer voor de wat jongere moeders... die dag en nacht bezig zijn ja, met hun kinderen. Eh, die ze in bad moeten stoppen, die, die, die ja, voor ze moeten zorgen... die ze van hot naar herbrengen en weer terug, noem maar op. En eh, nou ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon eh, de dagen en de opvattingen zoals ze er zijn over moederdag. Zondag 13 mei, vandaag is het zover, moederdag. Zijn er nog dingen die jij je moeder zou willen zeggen? Ja, laat het me weten. Gewoon nog even op, uh, op Twitter, dblekkenhorst of BNN University. Want we zitten bijna op dit eerste uur. Het is bijna vijf uur, straks het nieuws. En daarna de twaalf mooiste plaatjes van Francisco van Jolen, mijn collega bij de VARA en internetjournalist. Hij heeft ja, twaalf mooie plaatjes uitgezocht. Geeft er ook nog eens een toelichting bij. Vertelt mij wat ze voor hem betekenen. In Crack the Playlist natuurlijk, straks. Let me tell you about my date last night. Cause everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag. but it was just money in the bag. Said money in the bag. Money in the bag. She said I never had a lover like you. Boy, you know just what to do. And then I did it so many times. She started singing nursery rhymes. She said, oh, oh, baby. She said, oh, oh, baby. Oh, oh, baby. She said, oh, oh, baby. Let me tell you about my date last night everything really went right. Don't get me wrong, I don't want to brag, but it was just money in the bag, said money in the bag. Ja, Money in the Bag van Kraak en Smaak. Ik eh, kan jullie alvast verklappen dat deze niet op het favoriete lijstje van Francisco van Jolen staat. Hij is eh, straks de gast in Crack the Playlist. Hij heeft zijn platenkast geplunderd en zijn mooiste nummers voor ons uitgezocht. En hij vertelt er ook nog heel mooie verhalen bij. Dat zometeen om uh, eh, 5 uur in 4-7, tweede uurtje dus. Nu eerst het nieuws.